gewond. De demonstranten kwamen samen op een centraal plein in de stad... nadat ze de begrafenissen van vier slachtoffers van de rellen hadden bijgewoond. De vier kwamen gisteren om het leven toen de oproerpolitie met panzerwagens, rubberkogels en traangas de protesten stopte. Dan het weer, vanavond en vannacht bewolkt en minima rond het vriespunt. Ook morgen bewolkt, met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 2 en 6 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan.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 De directie van het Suezkanaal heeft overigens het laatste woord over de doorvaart. Die ligt erg gevoelig in Israël, dat deze week bezwaar maakte tegen wat het land een provocatie van Iran noemt. Iran zou de schepen naar een Middellandse zeehaven van het bevriende Syrië willen sturen. Het is voor het eerst sinds de islamitische revolutie in Iran in 1979 dat het land schepen door het Suezkanaal wil laten varen. Van de 32 mensen die deze week bij een grote drugsactie in Brabant werden aangehouden, zijn er 29 weer vrij. Alleen drie Tilburgers die in een growshop in Breda werden opgepakt, zitten nog vast. In die zaak werden 5 kilo cocaïne, zo'n 350 kilo hash, een paar miljoen euro en ongeveer 10 vuurwapens gevonden. De vrijgelaten arrestanten krijgen een proces verbaal. De drie die nog vastzitten worden maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Premier Rutte vindt het terecht dat hij niet naar de Kamer is gegaan voor een debat over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Wij zijn rolvast, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. De hele oppositie eiste gisteravond dat Rutte bij het debat over de onderwijsbezuinigingen zou zijn, omdat minister Van Bijsterveld weigert naar alternatieven te kijken. De premier wilde niet naar de Kamer gaan omdat hij vindt dat Van Bijsterveld het onderwerp prima zelf kan afhandelen. Volgens Rutte is er nog steeds sprake van een uitgestoken hand naar de oppositie.